ze mij zien lopen, dan roepen ze meteen. Hallo, hallo, hallo, hallo, waar gaat die bloemkool heen? Daar wacht, daar wacht, hele grote bloemkool bloemkolen, bloemkool Ik heb hele grote bloemkolen, oh wat zijn ze groot. Ik heb hele grote bloemkolen, bloemkool bloemkolen. Ik heb hele Schoolvriel viel de meester, hoeveel is iedereen? Toen telde ik mijn bloemkool en toen wist ik het meteen. Kijk! heb een dikke tante, die is niet al te vlug. Die heeft twee grote zwemmen, maar toch gaat ik in zee. Ik blijf er alle tijden drijven op die twee. Ja, nou jongens, rustig, rustig, let op mijn kniksgebeur. Ik tel 1, 2, 3, 4, hele grote bloemkolen. Bloemkolen, bloemkolen, kom grote bloemkolen. Oh, wat zijn ze groot. wel hele grote bloemkolen. the bloom go